12 uur. Waterwalgemoed maakt zich grote zorgen over het gebied waar het vliegtuig van Malaysian Airlines is neergestort. Volgens de minister van Transport dreigt bewijsmateriaal verloren te gaan op de rampplek in Oost-Oekraïne. Hij wil dat onderzoekers er snel en zonder belemmeringen aan de slag kunnen. Pro-Russische rebellen hebben de controle over het gebied. Gisteren hielden ze Europese waarnemers tegen en pakten spullen uit het vliegtuig. Volgens de Oekraïnse regering hebben de rebellen ook 38 lichamen meegenomen en proberen ze bewijsmateriaal te vernietigen. Malaysia Airlines zet vandaag de complete passagierslijst van de neergestorte vlucht op de website, heeft de Maleisische minister van Transport gezegd. Kofi Annan heeft op Schiphol het condoliansregister getekend voor de 298 slachtoffers van de vliegramp. De voormalige VN-topman sprak van een tragedie voor de families en voor landen. Hij hoopt dat er een degelijk onderzoek komt naar wat er precies is gebeurd... en zei verder dat de daders verantwoording moeten afleggen. Het aantal Palestijnse vluchtelingen in de Gazastrook is volgens de VN in een dagtijd verdubbeld tot meer dan 50.000. Omdat er maar rekening werd gehouden met 35.000 vluchtelingen, dreigt er een tekort aan noodvoorzieningen. De Palestijnen vluchten voor aanvallen van Israël op Hamas. Ze worden opgevangen in scholen. Internationaal zijn er grote zorgen over het aantal Palestijnse burgerslachtoffers. Drukte op de snelwegen naar de kust vandaag. Veel mensen zijn op weg naar het strand, waardoor op verschillende plekken files zijn ontstaan. De ANWB verwacht ook topdrukte op wegen naar het zuiden. Dit weekend gaan zo'n miljoen Nederlanders met vakantie. Ook veel buitenlandse vakantiegangers zijn op pad. In onder meer Frankrijk, Duitsland en Zwitserland loopt het vast op de snelwegen. Het weer nog veel zon en er wordt vrijwel overal 30 graden. In het oosten en zuidoosten nog wat warmer. In het zuiden is er wel kans op een bui met onweer. Morgen is het wisselend bewolkt met soms een onweersbui, dan 23 tot 29 graden. Na het weekend blijft het warm met af en toe een bui.